Herman Vriend met het NOS Journaal. FNV Bondgenoten is onverantwoord bezig in de discussie rond de pensioenen. Dat zegt werkgeversvoorzitter Wientjes. Vorig jaar zei de grootste vakbond van Nederland nog ja tegen het principeakkoord. En nu zeggen ze nee. Wientjes is daar kwaad over. Volgens hem is Bondgenoten niet bezig met het pensioenakkoord... maar met een interne machtsstrijd binnen de vakcentrale. Begrip heeft hij wel voor de Abfacabo FNV dat kritisch is over het akkoord. Die FNV-bond wil eerst meer duidelijkheid over de interpretatie. Extra miljardensteun aan Griekenland lijkt onafwendbaar. Premier Rutte zei dat op de eerste dag van de Eurotop in Brussel. Maar het definitieve besluit om geld over te maken is nog niet genomen. Omdat Griekenland nog niet aan alle voorwaarden voldoet. Het Griekse parlement moet nog instemmen met verregaande bezuinigingen. Rutte denkt dat het nieuwe hulppakket ter waarde van zeker 85 miljard euro er dan zal komen. Om de Grieken op weg te helpen krijgen ze 1 miljard euro aan Europees geld sneller uitbetaald. De Libische rebellen in Benghazi voeren in het geheim gesprekken met een verzetsbeweging in Tripoli. Volgens de BBC wordt er via Skype en satelliettelefoons gesproken over hoe het regime van kolonel Gaddafi ten val kan worden gebracht. Een woordvoerder van de rebellen in Benghazi zegt dat er dagelijks contact is met zo'n 100 Libiërs in Tripoli. Een opstand in de hoofdstad is op handen, alleen is nog onduidelijk wanneer, zegt de woordvoerder. De rebellen vrezen dat een regimewisseling gepaard zal gaan met een bloedbad... Daarom wordt via de verzetsbeweging in Tripoli geprobeerd om politieleiders en hoge militairen ervan te overtuigen de kant van de rebellen te kiezen.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 In de Randstad staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Na een ongeluk verknopend knooppunt Evedingen 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. A9 Alkmaar-Amstelveen 4 kilometer bij knooppunt Raasdorp. En op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam 3 kilometer verknopend Vaanplein.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 I'm lonesome as I can be, and I'm waiting for your company. I'm hoping that you'll come back to me. What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run, run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I would even die. I'm walking, yes indeed. I'm talking about you and me, and I'm hoping that you'll come back to me. come back to me I'm lonesome as I can be And I'm waiting for your company I'm hoping that you'll come back to me What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run away and hide I'm gonna run right by your side For you pretty baby I would even die I'm walking, yes indeed And I'm talking about you and me And I'm hoping You come back to me You come back to me I'm hoping you come back to me I'm walking Hannah Richardson Leuk eigenlijk om te horen hoeveel uh, uitvoeringen een, een, een compositie kan hebben. We gaan eens in een andere uitzending gaan eens kijken welke eh, eh, composities in de, in de top 10 komen van meest eh, uitgevoerd. Welkom in het tweede uur jazz op ZFM, ZFM Jazz met Peter de Boer, presentatie en Fred Kroonsberg, techniek. Ik kondigde in het eerste deel al aan dat we vandaag extra aandacht besteden terecht aan Nederlandse jazzmuziek. Ik heb nu iets op de strijdtafel liggen van de cd That's Jazz, Who's Excited, met eh, Koos van der Hout, Leo van Oostrom, Erik Heinzek, Robert Veen, Kajan Widmer, Dolph Helgje en Jan Voogd. En op een dag als vandaag is het natuurlijk heel mooi om dan te draaien, Sweeping the Blues Away. Sweeping the Blues Away door de Nederlandse groep That's Jazz onder leiding van Robert Fijn. Ook hier geldt het credit. Goede wijn behoeft geen krans. En waarom zouden we niet meer Nederlandse jazzmuzikanten aan bod laten komen? Eerder zei ik dat het eh, soms verwonderlijk is hoe een, eh, een nummer ooit geschreven kan worden en dan ineens beroemd kan worden en door iedereen op de plaat gezet wil worden. Eén zo'n nummer is eh, As Time Goes By. Dat is geschreven in 1931, maar pas in 1941 heel bekend geworden. in eh, de film Casablanca. En het is eh, door heel veel mensen op de plaat gezet. Billy Holiday, Perry Como, Sinatra, Crosby, Johnny Mathis-Verlin, wie nog meer? Rod Stewart, Queen Lafita. Latifa, Neil Diamond, maar ook door Tony Bennett. En die gaan we nu horen. This day and age we're living in gives cause for apprehension with speed and new invention and things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr.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 U luistert nog steeds naar eh, ZFM Jazz met Peter den Boer presentatie en Fred Kroonsberg die doet de techniek. Maar Fred is ook een eh, fervent vervent eh, Noordse Jazz Festival ganger, liefhebber en kenner en wil daar graag iets over vertellen. Nou, elk jaar komt er een muzikale DVD-gids uit van het Noordzee Jazz Festival. En ook dit jaar is dat weer het geval. Het festival dat eh, loopt op 8, 9, 10 juli 2011. En het is natuurlijk een eh, keur aan artiesten. Ik heb er in vorige uitzendingen al het een en ander aan besteed. Maar 14 nummers staan op deze CD. En het is eh, heel erg belangrijk om eens een keer daar kennis van te nemen. Zo bijvoorbeeld Madeleine Peru staat erop. Jonathan Jeremy Mia, John Schofield, Kurt Elling, Paul Simon, Sergio Mendes, Nicky Janowski, Schradinova, Brentford Marsalis en Joe Calderosa, Gerald Clayton en Milos Karadacic. En uiteindelijk ook nog als toegift Thomas Dibadai. Maar wij gaan een nummer draaien van deze cd. En dan maak ik een keuze door Tom Jones te laten zingen. Dit Trouble Me. when I close my eyes so I would not see my Lord did trouble me when I let things stand that should not be my Lord did trouble me when I held my head too high, too proud My Lord did trouble me When I raised my voice A little too loud My Lord did trouble me Did trouble me with a word or a sign, with the ringing of a bell in the back of my mind. Did trouble me, did stir my soul, for to make me human, to make me whole. when I slept too long and I slept too deep. Put a worrisome vision into my sleep. When I held myself away and apart. And the tears of my brother didn't move my heart. Did trouble me with a word a sign with the ringing of a bell in the back of my mind. Did trouble me? Did stir my soul? For to make me human, to make me whole. of this I'm sure, of this I know. My Lord will trouble me. Whatever I do, wherever I go, my Lord will trouble me. In the whisper of the wind, in the rhythm of a song to keep me on the path where I belong. My Lord will trouble me, will trouble me with a word or a sign. een klein groepje groots kan klinken. Dit was een small combo, de small group van eh, Count Basie. Met aan de andere vleugel, want hij had een gast uitgenodigd, Oscar Peterson. En het werd natuurlijk swingend gemaakt door Freddie Green op de gitaar, Ray Brown op de bas en Louis Belson op de drums. Het klonk als een big band en het is eh, een van zijn mooie opnamen van small groups. We gaan nu over naar een lady... Dat is uh, ehm, Billy Holiday met het orkest van Tony Scott. En die zingt het nummer. Ook een evergreen, maar wel heel mooi natuurlijk. Always. a helping hand I will understand Always, always Days may not be fair Always That's when I'll be there Always Not for just an hour but just a year, but always. need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always. That's when I'll be just a year, Ja, ik heb een uh, dienstmededeling voor Adam Spoor, die altijd hier ook eh, speelt. En eh, ik heb een plaats gevonden van hem. Die is een keer uitgeleend en na een aantal omzwermvingen toch bij mij terechtgekomen. En Adam, je kan die plaat afhalen, maar we gaan natuurlijk een nummer ervan draaien. Dat is een nummer van de plaat Jazzline Elkoon, een zoetsim sextet from A to Z. En daarvan gaan we naar draaien. Tenor for Two, Please Jack. of your smile When you are gone Will color all my dreams my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star. was far too high A teardrop kissed your lips And so did I Now when I remember spring All the joy that shadow of your smile. Drop. like a will o' the wisp The shadow of your smile Ja, The Shadow of Your Smile. Nu eens gezongen in een hele kleine, prachtige bezetting. Sammy Davis, alleen maar begeleid door Laurindo Almeida op de gitaar. We gaan nu naar iemand die nog volop in de muziek zit, El Giro. En we kijken naar buiten en we zeggen, come rain or come shine. I'm gonna love you Like nobody's loved you Come rain all shine High as a mountain Deep as a river Come rain or shine I guess when you met me it was just one of those things But don't you ever bet me Cause I'm gonna be true If you let me You're gonna love me like nobody's loved me Come rain or come shine We'll be happy together Unhappy together And won't it be fun? But I'm with you all coming up rain or shine I knew when you met me that it was just one of those things but don't you let me, let me Come Rain or Come Shine, El Giro. En onze uitzending van deze keer zit er alweer helemaal op, op een paar minuten na. En we gaan eh, dan ook besluiten met een, eh, een lang stuk. We vonden het erg leuk vandaag weer mooie muziek te kunnen draaien. Peter den Boer deed de presentatie en zocht er stukjes uit. Fred Koonsberg was de man van de techniek.